ook Thijssen met het NOS-journaal. De loonachterstand van vrouwen op mannen wordt kleiner, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Jonge vrouwen verdienen gemiddeld zelfs meer dan jonge mannen, meldt het CBS. Bij de overheid verdiende een vrouw in 2014 5 minder dan een man met een vergelijkbare achtergrond. In 2008 was dat nog 7 Ook in het bedrijfsleven werd de kloof 2 minder. Dat jonge vrouwen nu meer verdienen komt doordat ze sneller een hogere opleiding afronden. Rond hun dertigste raken ze die voorsprong wel weer kwijt, vaak doordat vrouwen part-time gaan werken. De politie heeft een 37-jarige man uit Kudelstaart aangehouden voor het maken en publiceren van het filmpje waarin Sylvana Simons wordt bedreigd. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Hij publiceerde eerder racistische en islamkritische video's op internet. Simons zei in het tv-programma Pau dat de bedreigingen ingrijpend zijn voor haar en haar gezin en dat ze aan privacy en bewegingsvrijheid heeft ingeleverd. Honderden vluchten van Lufthansa gaan vandaag en morgen niet door omdat de piloten staken. De Duitse luchtvaartmaatschappij probeerde de staking tegen te houden via een kort geding. Maar de rechtbank in Frankfurt oordeelde dat de piloten wel het werk mogen neerleggen. De verwachting is dat vandaag bijna 900 van de 3000 vluchten niet doorgaan. De piloten eisen een salarisverhoging van 22 procent. De Amsterdamse politie heeft excuses aangeboden voor het geboeid afvoeren van een bejaarde man die een verkeersovertreding had begaan. Op Facebook verschenen afgelopen avond twee video's waarop een 84-jarige Marokkaanse man in een politiebus wordt gezet. Hij zou staande zijn gehouden omdat hij naast het fietspad reed. Volgens de politie maakte hij een verwarde indruk en was er geen contact met hem te leggen. De filmpjes op Facebook zijn duizenden keren gedeeld. Het weer de komende uren droog en zo'n 5 graden. Overdag valt er vooral in het zuidwesten mogelijk wat regen. Het wordt dan 11 graden. Vanaf morgen droog en geregeld zon, maar het wordt niet warmer dan 6 graden.